Levi van Eck met het NOS-journaal. In Centraal Israël is een verzorgingshuis geraakt door een drone. In het verzorgingshuis in de plaats Herzliya wonen veel ouderen met een Nederlandse achtergrond. Een deel van het personeel spreekt ook Nederlands. De drone kwam volgens het Israëlische leger uit Libanon. Een tweede drone zou zijn uitgeschakeld. Aan het verzorgingshuis is schade ontstaan, maar er zijn geen gewonden gevallen. Meerdere landen hebben forse kritiek op Israël nadat het land voor de tweede keer in twee dagen het hoofdkwartier van de VN-vredesmacht in Libanon heeft aangevallen. Bij beide aanvallen raakten daarbij twee blauwhelmen gewond. Aan de vredesmacht in Libanon doen 50 landen mee. De VS, Frankrijk, Italië en Spanje hebben de aanvallen veroordeeld. Frankrijk heeft ook de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen... en noemt de aanvallen ernstige schendingen van het internationaal recht... Israël zegt een grondig onderzoek in te stellen naar de incidenten. Rijkswaterstaat ziet een stijging in het aantal ongevallen met binnenvaartschepen. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland komt dat door de vele personeelswisselingen. Ook gisteren ging het mis. Toen voer een vrachtschip in de Gouwen tegen een spoorbrug bij Alphen aan de Rijn. Die brug blijft zeker tot en met maandag dicht... waardoor het scheepvaartverkeer er niet door kan. In het bos is opnieuw een auto van een dakdekker uitgebrand. Voorafgaand aan de brand zou een explosie zijn geweest. De eigenaar van de auto kwam net aanrijden in zijn werkbusje toen hij het vuur zag. De auto is zwaar beschadigd. Bij huizen en voertuigen van dakdekkers in de regio Den Bosch... zijn de afgelopen maanden zeker 13 explosies geweest. Er zou sprake zijn van een ruzie in de dakdekkerswereld. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en koelt het af naar 3 tot 5 graden.